ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kleine 10 minuten. Verder rijdt het vooral nog langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht.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 Face it, that ain't no way to begin. is upon Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. hurt someone, somebody, before the 106.9 FM. No sign of improving. We're like a song that adjusting just ain't grooving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not changes.